4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Chinese luchtvaartautoriteit houdt alle Boeing 737 MAX 8 vliegtuigen aan de grond. nadat gisteren zo'n type toestel was neergestort in Ethiopië. Bij de crash kwamen alle 157 inzittenden om. In oktober stortte er ook een 737 MAX 8 neer, toen in Indonesië. Dat toestel had toen problemen met de hoogteregelaars. Boeing heeft in totaal 350 van dit type toestellen afgeleverd, waarvan 90 aan China. Die blijven dus voorlopig aan de grond. En dat geldt ook voor de twee toestellen die onder de vlag van de Cayman-eilanden vliegen. De binnenvaart heeft een goed jaar achter de rug. De omzet was in 2018 13% hoger dan in 2017, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat heeft de sector te danken aan de droogte, Doordat het water laag stond in de rivieren, konden schippers minder vracht per keer meenemen. Maar de vraag naar vrachtvervoer over water bleef hetzelfde. Schippers konden daardoor hogere tarieven vragen. Bovendien kregen ze een laagwatertoeslag. Ook in de rest van de transportsector steeg de omzet vorig jaar. Als werknemers van baan wisselen, verliezen vrouwen vaker hun leidinggevende functie dan mannen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau kregen de meeste mannen weer een leidinggevende positie bij een andere werkgever. Bij vrouwen is dat niet het geval. Bijna 60% komt terecht in een niet-leidinggevende functie. Volgens het SCP is dat een van de redenen waarom het aantal topvrouwen in Nederland nog altijd veel lager is dan het aantal topmannen. In Geldermalsen is een man van 36 omgekomen na een steekpartij. Het incident gebeurde gisteravond rond 6 uur. Toen agenten aankwamen vonden ze de man ernstig gewond op straat. Er werden twee ambulances en een traumahelikopter ingezet, maar de man overleed kort daarna aan zijn verwondingen. De aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden. Het weer verspreidt over het land de buien. Aan de noord- en noordwestkust staat een stevige wind. De temperatuur ligt rond de 3 graden. Overdag opnieuw kans op zware windstoten.